Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Eindhoven heeft een demonstratie van Pegida verboden. De anti-islambeweging was plan donderdag met vlaggen en Mohammed-cartoons straat op te gaan... maar de burgemeester staat dat niet toe. Hij is bang voor ernstige ongeregeldheden. Pegida wilde eigenlijk eergisteren demonstreren, maar kreeg daar geen vergunning voor. Volgens de burgemeester kwam de aanvraag daarvoor te laat binnen. De zondag daarvoor liep een betoging van Pegida bij een Eindhovense moskee uit de hand. Twaalf mensen werden toen opgepakt. Vakbond FNV start nog voor de zomervakantie acties in ziekenhuizen... om een betere CAO af te dwingen. Eind deze maand worden in ziekenhuizen in Assen, Alkmaar, Eindhoven... en mogelijk ook Rotterdam zondagsdiensten gedraaid... en komen er stiptheidsacties. Als de werkgevers dan niet met een beter CAO-bod komen voor de 200.000 medewerkers... worden de acties uitgebreid. De Italiaanse premier Conte heeft genoeg van het geruzie in zijn kabinet. Regeringspartijen Lega en de Vijfsterrenbeweging zijn het over bijna niets eens... en liggen daarom constant met elkaar overhoop. Dat moet stoppen en anders treed ik af, zegt de partijloze Conte. Hij wijst erop dat er een begroting moet komen... en dat er strafmaatregelen uit Brussel dreigen. Franse wetenschappers hebben voor het eerst wrakken van tanks, oorlogsschepen en landingsvaartuigen voor de kust van Normandië in kaart gebracht. Op die day, overmorgen precies 75 jaar geleden, bestormden geallieerde militairen vanaf ruim 7000 schepen de Franse kust. Die was opgedeeld in vijf landingszones. Van die locaties hebben de onderzoekers de zeebodem onderzocht. In totaal zijn er ruim 150 wrakken uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bedoeling is het gebied als werelderfgoed op te laten nemen bij UNESCO. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. In de ochtend is het eerst vrij zonnig, maar later is er kans op buien... mogelijk met onweer en zeer zware windstoten.